uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na maanden onderhandelen hebben de bonden en werkgevers in de metaal en techniek... een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. De ruim 300.000 werknemers zien hun loon de komende twee jaar gemiddeld 3,4 per jaar stijgen. Er wordt ook een zogeheten generatiepact gesloten... waardoor ouderen minder kunnen gaan werken zonder in te leveren op hun pensioen... om zo plaats te maken voor jongeren. De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun leden. De opening van Lelystad Airport is een stap dichterbij. De Europese Commissie had eerst bezwaren tegen het verplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad, maar de aangepaste plannen zijn nu wel goedgekeurd. Dat blijkt uit een conceptbesluit dat in handen is van de NOS. Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven, krijgen voorrang op Lelystad. Het nieuwe muziekfestival Eiland op Terschelling mag volgende week toch doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten, heeft besloten de omgevingsvergunning alsnog af te geven... nadat de organisatie twee podia had verplaatst naar een campingterrein. Eigenlijk moesten de podia in het bos komen... maar omwonenden maakten zich zorgen over de gevolgen voor de natuur. Volgens de gemeente is er nu genoeg rekening gehouden met alle betrokkenen. De omwonenden zijn niet gerustgesteld en dreigen met een nieuwe gang naar de rechter. Een monteur van de Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines wordt ervan verdacht dat hij een toestel heeft gesaboteerd. Het vliegtuig zou op 17 juli vanaf Miami vertrekken naar Nassau op de Bahama's, maar de piloten kregen een foutmelding bij het opstarten. Later werd bij een controle een vastgelijmd stuk schuimrubber ontdekt in het navigatiesysteem. De monteur heeft toegegeven dat hij het systeem heeft gesaboteerd.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 I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited, my love. what's in store. Love is the drug, and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see?